Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Leiders van landen in de EU willen niet dat Israël binnenvalt in Rafah. Die stad in het zuiden van Gaza zit volgens het Israëlische leger vol met Hamas-strijders... maar er wonen ook veel burgers die kunnen geen kant op, zegt EU-correspondent Kizia Hekster. Daarom willen ze vanavond het eens worden over de tekst dat ze oproepen om Rafah inderdaad niet binnen te vallen. Zo'n operatie zou verwoestende humanitaire gevolgen hebben en moet worden vermeden, staat inderdaad in die conceptconclusies. Over die tekst wordt achter de schermen al weken onderhandeld. Vandaag proberen de leiders van alle EU-landen het eens te worden. Of dat gaat lukken, dat weten we vanavond pas. Een flinke brand in een schuur in Zwaanshoek in Noord-Holland vannacht. De brandweer dacht eerst dat het paardenstal in de fik stond, maar dat was gelukkig niet zo. Tijdens het blussen werden ze lastiggevallen door een verwarde man. Die is uiteindelijk getaserd en meegenomen door de politie. Hoe het vuur is ontstaan weten we niet. En het aantal geboortes in China blijft maar dalen. Er worden zo weinig kinderen geboren dat over het hele land kraamafdelingen sluiten, zegt correspondent Sjoerd en Daas. De bevolking krimpt al twee jaar op rij. Vorig jaar ehm, hier veel coronadoden te betreuren nadat hele plotselinge eh, loslaten van zero covid. Hier 2 miljoen minder uh, Chinezen inmiddels. Dus ja, wat je nu ook ziet eh, bij het uitblijven van een geboortegolfje zou je kunnen zeggen, is dat kraamafdelingen inderdaad sluiten hoofdreden waarom het geboortecijfer zo laag ligt... is dat het economisch slecht gaat. Voor veel Chinezen is het nu een kwestie van overleven. En steeds meer Nederlanders verhuizen permanent naar de Spaanse kust. Gladys bijvoorbeeld, zij verkast deze zomer met haar gezin naar Spanje... vertelt ze aan Hart van Nederland. In juli ja, dan eh, gaan wij vertrekken naar Valencia. Het is daar natuurlijk altijd wel mooi weer. Tenminste, in Spanje schijnt altijd de zon, zeggen ze. Het is daar gewoon een stuk betaalbaarder. Gewoon alleen, niet alleen het leven, maar ook gewoon de huizen. Ehm, vriendelijke mensen. Volgens de laatste cijfers van het CBS vertrokken in 2022 meer dan 4.500 Nederlanders naar Spanje.